9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Duitsland gaan vanmiddag de formatieonderhandelingen verder. De Christen-Democraten, Liberalen en Groenen wilden er eigenlijk vannacht al uitkomen... maar na 15 uur onderhandelen lijkt een akkoord nog ver weg. Belangrijkste struikelblok is de gezinshereniging van vluchtelingen. Desondanks hopen de partijen er uiterlijk zondag uit te zijn. De Nederlandse ambassade in Zimbabwe is weer open. Vanwege de staatsgreep in het land was die de afgelopen dagen dicht. Militairen namen deze week de macht over in Zimbabwe. President Mugabe heeft huisarrest. Hij is nog niet officieel afgezet, daarover wordt nu onderhandeld. Het dagelijks leven gaat gewoon door, wel staan hier en daar tanks opgesteld. Tesla heeft in Los Angeles zijn eerste elektrische vrachtwagen gepresenteerd. De Tesla Semi kan met maximale belading 800 kilometer rijden voordat hij weer moet worden opgeladen. En dat kan dan volgens Tesla in een half uur gebeuren tijdens het laden en lossen. De productie van de vrachtwagen zou in 2019 moeten starten. Dat lijkt ambitieus, want Tesla heeft nu al grote problemen bij de productie van de middenklasser, model 3. Daardoor heeft het bedrijf het afgelopen kwartaal verlies geleden. In Hengelo is het beeld van atlete Fanny Blankers-Koen vernield. Het bronzen beeld laat zien hoe de viervoudige Olympisch kampioen over een horde springt. Die horde is grotendeels verdwenen en het lijkt erop dat de daders ook hebben geprobeerd om het beeld van de sokkel te trekken. Het beeld van Fanny Blankers-Koen staat sinds 2007 bij het atletiekstadion in Hengelo dat naar haar is vernoemd. In een Italiaanse gevangenis is de beruchte maffiabaas Toto Riina overleden. Hij zou het brein zijn geweest achter ruim 150 liquidaties in de jaren 80 en 90 en zat daarvoor een celstraf van 26 keer levenslang uit. Jarenlang wist hij uit handen van de politie te blijven, maar in 1993 werd hij opgepakt. Riina werd gisteren 87 jaar, vannacht overleed hij. Het weer vrij zonnig en vrijwel overal droog. In het noorden lokaal kans op een bui en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Sloten 5 minuten vertraging. 5 à 10 minuten voor de A20 Gouden richting Hoek van Holland...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 Ja, welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Vandaag eh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica. de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shep en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, Graaf in de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer You're My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases to pieces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems to pieces. flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sonny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 En nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat piano pianowerk gedraaid eh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove. Nou, maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales... daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night. a spine quivering touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact a memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. are to be considered not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration, that slow journey. beauteous reverie, so soft a skin, your blind tooled flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn. Gerald Clayton. En ehm, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius. Views of Secret van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman. En eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. to say In Many Ways. Twin Dangers eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta.